Ik ben Sidney en dit is het nieuws van NOS 3. Bij de Unie in Utrecht is op dit moment een verdachte situatie aan de gang. Er zijn veel agenten naar de Uithof getrokken... na meerdere meldingen van een verdachte situatie in een van de gebouwen van de universiteit. Wat er daar precies aan de hand is, wil de politie niet zeggen. Een gebouw wordt in ieder geval ontruimd. Studenten zeggen dat ze dringend verzocht werden dat pand te verlaten. En dat verloopt rustig. In Griekenland is een vermiste vrouw uit Nederland doodgevonden. Haar lichaam lag in een ravijn. De vrouw van 64 raakte gisteren vermist toen ze met haar man een wandeling maakte daar. Die ging even weg om een foto te maken en toen hij even later terugkwam was zijn vrouw verdwenen. Op de plek in Duivendrecht waar de 17-jarige Lisa werd vermoord worden bloemen geplant. Tot vandaag lagen daar bloemen ter nagedachtenis aan het meisje. Maar die waren aan het verwelken en dus zijn ze weggehaald. De gemeente gaat op die plek groen en bloemen laten groeien in de vorm van een hart. Op de A16 bij Dordrecht is een Fransman opgepakt met een miljoen ecstasypillen in zijn busje. Die zaten verstopt in een geheime ruimte in het busje. In totaal woog de buit meer dan 110 kilo. De man zit uiteraard vast. En ouderen lijken vaker slachtoffer te worden van geweld. Exacte cijfers zijn er niet. Maar onderzoekers denken dat 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld. Ze denkt dat het komt doordat er steeds meer oudere mensen zijn... die soms ook psychisch niet helemaal in orde zijn. Die worden bijvoorbeeld mishandeld door een mantelzorger of partner, zegt deze onderzoeker. Mensen die eh, soms weg willen lopen als je boodschappen gaat doen. Nou, dan, dan zoeken mensen hoe moeten we dit oplossen. En dan worden soms mensen letterlijk met handboeien aan de verwarming geslagen... Eh, zodat er geen ongeval gebeurt. Maar in feite is dat natuurlijk geen goede zorg. Onlangs werd in Geldrop een vrouw van 83 neergestoken door haar man. In Assen werd een vrouw van 72 doodgevonden haar man zit daarvoor vast. Het weer vanavond bijna overal droog. In het zuidoosten kan nog wel een buitje vallen. Het is uiteindelijk een graad of 10 vannacht. Morgen dan droog, flink wat zon en 23 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland... de meeste vertraging daar nu op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Beverwijk 18 kilometer met 35 minuten vertraging... A9 Alkmaar richting Diemen voor Amsterdam-Gaasperdam 20 minuten extra reistijd.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 La porte est claquée. Jorel est barré. you're falling asleep. You won't believe the things I've seen, far beyond your wildest dreams. I've seen chaos and order reign supreme. I've seen the beauty of the year, and a verse of peaceful answering, in seconds turn to violence and screams.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 Wat er aan de hand is, is niet duidelijk. In Griekenland is het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die gisteren van een klif was gevallen. Dat gebeurde tijdens een wandeling met haar man. Het lichaam werd op een diepte van 300 meter aangetroffen. Een man uit Frankrijk is bij Dordrecht aangehouden. Hij had 1 miljoen ecstasypillen verstopt in zijn bestelbus. De politie vond de drugs achter een dubbele wand. De man zit voorlopig vast. Het weer. Vanavond zijn de opklaringen. Morgen veel zon bij 21 tot 24 graden.